Ik heb me niet begrepen, verzonken in gedachten. Ik zit te brakkeseren, te lang door het wachten. Ik wou dich nog vertellen, dat ik dit niet zou willen. Ik voel me zo verdrietig, ik weet me geen rol. als ik van dich en mijn hertje zweet. Wel niet meer wakker worden, dat gevoel ik leef. Als ik al dich denk, zie in deine Lach. Ja, de best pijn, de was te Leef. Je ziet, ik kon sta voor je bellen, voor die toch niet kiezen. En ik zal echt niets meer vergeten. Ik ben toch ook nog steeds aan dicht bezeten, en het is vervelend. Ik heb nog altijd moeite neutronen te bedwingen. Zie niet in een foto en die schoen herinneringen. Hij zegt ik nu nog zien, ik wil nog zo van zeggen. Ik heb er gewoon nog best heel veel goed te leggen. Hij ziet van dichteruit en mijn weet. Wel niet meer wakker worden, dat gevullig leeft. ik ist auch oh, niet zie sie niet in Lach. Ja, dat heb best pijn, de was te niet van dicht bezeten, maar het is verplicht. En ik fand die Kleid, dan is schoenen tief, die kost dat toch gebeuren, ik word ik toch niet En ik zal echt niets meer vergeten, ik ben toch ook nog steeds van die bezeten, maar het is verplicht.